Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. De man die in Zwijndrecht zijn ex en schoonmoeder neerschoot... moet 30 jaar de cel in. Zijn ex-vriendin raakte zwaar gewond. Haar moeder kwam om het leven. Lucky, zoals de man ook wel wordt genoemd, kon er niet tegen dat zijn vriendin het uit had gemaakt. Dat vertelt verslaggever Roel Pauw. Hij heeft het slachtoffer geobserveerd, heeft haar gevolgd, is met een geladen wapen naar dat winkelcentrum gereden. Hij had vluchtauto's klaarstaan met gestolen kentekenplaten. En tot slot was het daar dat appje dat hij haar uh, een, denk een uur voor, eh, voor zijn daad eh, stuurde tot de dood ontscheidt. De advocaat van de ex die zwaar gewond raakte zegt dat ze het zwaar heeft. Zij zit in een rolstoel, zij staat op met pijn. Zij gaat naar bed met pijn. Zij zal nooit meer van deze ellende afkomen en is daarbij ook nog eens haar moeder kwijt. Na de schietpartij was de man wekenlang op de vlucht. Uiteindelijk werd hij opgepakt in Schiedam. Dick Schoof, onze premier to be, heeft weer een drukke dag. Ook vandaag praat hij met kandidaatministers. Zo ook Marjolein Faber. Niet iedereen ziet het zitten dat ze mogelijk de minister van Asiel en Migratie wordt. VVD-leider Jesse Gus zei eerder dat ze zich zorgen maakt. Ja, we zullen het vooral in de praktijk moeten zien. Hè? Dat, eh, ik heb die zorgen gedeeld en dat zal vooral in de praktijk moeten uitwijzen. Aanstaande premier Schoof wil op 2 juli met het nieuwe kabinet officieel op de foto met de koning. 49 studentenverenigingen hebben vandaag een speciale gedragscode ondertekend. Die gaat over het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag, agressie, drank en drugsgebruik, vertelt deze student. Het is eigenlijk de combinatie van eh, het taboe doorbreken, eh, een stukje voorkomen... Want voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Maar ook een stukje eh, hoe gaan we er nou mee om als het wel gebeurt... en welke handvaten kunnen we dan reiken? Studentenverenigingen kwamen afgelopen jaren geregeld negatief in het nieuws... door zulke misstanden en zijn nu zelf met dit plan gekomen. De demissionair minister van Onderwijs is er blij mee. Het is een heel belangrijk signaal dat ze hiermee aangeven van... Eh, ja, dat pikken we eigenlijk niet. We gaan daar ook eh, hard zelf mee aan het werk. En eh, we hebben ook hele concrete actiepunten met elkaar afgesproken... om eh, ja, dat allemaal voor elkaar te gaan krijgen. In de regels staat onder meer dat er een meldpunt en vertrouwenspersonen komen... en een verbod op drugs. Het weer, het is bewolkt en op veel plaatsen valt er regen.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 In het centrum van Ter Apel heeft de politie een man in zijn been geschoten. Volgens ooggetuigen wilde hij de HEMA overvallen. Er ontstond een worsteling met een agent. De man probeerde het wapen van die agent af te pakken. De basisschool en kinderopvang in Oost die vandaag dicht zijn vanwege bedreigingen... blijft ook morgen gesloten. Een aantal leerlingen uit groep 8 kreeg vrijdag via Telegram foto's binnen van kogels... met de namen van kinderen erop. Het weer, op veel plaatsen regenachtig.